Citydijkers met het NOS Journaal. Bij een bestorming van de Spaanse exclave Melilla zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen. Ze kwamen in de verdrukking toen zo'n 500 migranten de Marokkaanse grens met de Spaanse stad probeerden over te steken. Ook zijn er veel gebonden. Aantallen in Spaanse media variëren van 63 tot enkele honderden. De Spaanse exclaves Melilla en Ceuta zijn een belangrijke route voor mensen die via Marokko de EU proberen in te komen. In Georgië hebben opnieuw tienduizenden mensen gedemonstreerd voor toetreding tot de Europese Unie. Ook eisten ze het vertrek van premier Garibashvili. De demonstranten nemen het hem kwalijk dat Georgië nog geen status van kandidaat lid heeft gekregen. De Georgische premier had daar een verzoek voor ingediend... maar het land kreeg van Brussel alleen uitzicht op het kandidaat-lidmaatschap. Het moet eerst aan voorwaarden voldoen van Brussel. De demonstranten willen een overgangsregering die daaraan gaat werken... Maandag gingen ook al mensen de straat op voor een pro-EU-betoging. Minister Van der Wal heeft aangifte gedaan vanwege een doodsbedreiging op een vrachtwagen... woensdag bij het boerenprotest in Stroe op de Veluwe. Op de wagen stond haar naam samen met die van LPF-politicus Pim Fortuyn en filmmaker Theo van Gogh. Ze werden in 2002 en 2004 vermoord. Naast haar naam stonden een kruis, een stippellijn en een vraagteken. De burgemeester van de Oekraïnse stad Mykolaiv roept alle inwoners op om de stad te verlaten. En noemt de huidige situatie in de stad slecht en zegt dat ze nog dagelijks worden beschoten. Hij denkt dat iets meer dan de helft van de half miljoen inwoners nog in Mykolaiv verblijven. Mykolaiv was een van de eerste Oekraïnse steden die Russische troepen aanvielen aan het begin van de oorlog. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 15 graden. Overdag schijnt in het oosten de zon. In het westen van het land is het bewolkt en valt af en toe een bui.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 And I wanna go ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. veel te lang geduurd En enkel hier voel ik me zeven vallen tranen op mijn stuur De regendruppels op mijn ramen tikken door De radio staat aan, alleen de zender is verstoord Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten bewegen zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld gezien, ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was mean Nu huil ik als een kind, geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo, baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de gram is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze pool zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rijd ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.